Juri Stubinitsky met het NOS-journaal. De politie in Oekraïne is op zoek naar de gevluchte president Janukovic. Hij wordt beschuldigd van het doden van demonstranten. Bij een betoging in Kiev vielen vorige week tientallen doden... toen scherpschutters het vuur openden. De afgezette president vluchtte zaterdag. Vermoedelijk zit hij nu op het schiereiland de Krim aan de grens met Rusland. In Vught is een gevangene die niet in zijn cel zat weer terecht. Bij het openen van de cellen bleek vanmorgen dat hij weg was. Er werd binnen en buiten de muren naar hem gezocht. En uiteindelijk werd de man na een paar uur gevonden op het gevangenisterrein. Naar verluid in een tuinhuisje. Het ministerie van Veiligheid en Justitie wil niet zeggen waarvoor de man is veroordeeld. Tijdens een demonstratie bij een rechtbank in Moskou zijn meer dan 100 mensen gearresteerd. In de rechtbank kregen acht mensen een straf omdat ze twee jaar geleden tegen president Poetin demonstreerden. Zeven verdachten kregen celstraffen van 2,5 tot 4 jaar. De achtste kreeg een voorwaardelijke straf. In Italië is op tientallen plaatsen huiszoeking gedaan... bij voormalige bestuurders en medewerkers van de bank NPS. Ze worden verdacht van het verduisteren van 47 miljoen euro. De huiszoekingen werden gelijktijdig gedaan... in onder meer Milaan, Rome en Siena... Het onderzoek naar de groep van elf bestuurders en effectenmakelaars loopt al jaren. De verdachten zouden NPS door risicovolle beleggingen aan de rand van de afgrond hebben gebracht. Judoka Henk Grol pleit in een open brief in de Telegraaf voor een financieel vangnet voor topsporters. De regering zou volgens hem tijdens de Olympische Spelen goede sier maken met de successen van Oranje, maar de sporters daarna aan hun lot overlaten. Volgens judoka Grol verdienen de meeste topsporters minder dan een modaal salaris. Het weer, geregeld zon, het blijft droog en het wordt 11 tot 14 graden. Morgen vanuit het westen regen, de rest van de week is het wisselvallig. Dit was het. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In de Randstad staat er file op de A1 Amsterdam richting Amersfoort bij Eembrugge 2 kilometer.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 ZFM luncht. Elke werkdag van 12 tot 2. Nou ja, ja. O oh ja. maandag 24 februari. Het schiet alweer lekker op. We zitten ze wat alweer in de 30, derde maand van het jaar, jongens. Dat is maar zaterdag alweer. Niet te geloven gaat het hard. Bijna alweer de laatste dag van de maand. Maar goed, we blijven lachen. We blijven doorgaan. Gewoon, ja, vind ik ook. Weekend zit er weer op. Ik hoop dat u een beetje een leuk weekend gehad hebt. Ik wel. Wel zaterdagavond. wat een show zeg. Hoho. Hoop dat u er ook van genoten heeft. The Night That Changed America. Fantastische show. Tribute to the Beatles. Ja, ja, met allemaal prachtige, prachtige performances van allemaal mooie dingen. Van de Fab Four. En uiteindelijk natuurlijk als climax het optreden van Paul en Ringo samen. Ja, ja. Wat was dat leuk. Oh. Goed, en nu is het CFM Lunch. En nu gaan we weer eh, gewoon lekker eh, muziek draaien vandaag. Van alles, van alles wat door elkaar heen. We hebben straks om half 1 natuurlijk het weer. Als alles goed gaat krijgen we om half 2 het verslag van de heer eh, J. van S. junior over wat er, allemaal, wat er allemaal gebeurd is het afgelopen weekend. Ooggetuigenverslag meestal. De man raast overal heen op zijn scootertje. Nou, en dan gaan we dan gaan gewoon maar beginnen, want kan wel urenlang door de intro heen blijven kletsen. Maar we gaan gewoon beginnen. I don't know just how it happened. I let down my guard. Swore I never Avicii. Addicted to You. En dit is Bowie van zijn laatste album. Het heet Where Are You Now? Had to get the train From Potsdamer Flats You never knew that that I could do that Just walking the dead Sitting in the jungle Remember the Streisand A man lost in time near Cardiff. Just walking the dead. 20,000 people Crossbows are broken. Fingers are crossed Just in case Walking the dead heerlijke plaat van David Bowie. The Next Day heet het album dat hij eh, vorig jaar uitbracht. En uh, dat nummer dat heette dus Where Are You Now? Ze zijn nog actief dus kennelijk, want het is van een album wat eh, vorig jaar uitkomt. En uh, kwam, ja inderdaad. En wij gaan naar een verzoeknummer. Ja, we hebben ook wel eens verzoeknummers. Als u verzoekjes wil, dat kan hoor. U kan een rustig plaatje bij ons aanvragen. is helemaal geen probleem. Dat is ook niet eng, het doet ook geen zeer en zo. Helemaal geen probleem. U kan gewoon eh, even bellen naar de studio. Dat mag natuurlijk. U kan het ook op Facebook zetten. Ja, dat kan allemaal. Ja. Ja hoor, echt waar. Dus eh, als, u als u denkt van nou, ik zou bijvoorbeeld eh, eh, ja, voor iemand wel eens een leuk plaatje willen aanvragen. Iemand die jarig is of zo, weet ik veel.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 Putting on the Ritz. Putting on the Ritz. the Ritz. but not till now. The time is right for us tonight. We can move, move to the rhythm. We can move. putting it on, putting it on the R-I-T-C. How about you and me, says? Van de Ritz. Sommige mensen beweren dat je bepaalde liedjes niet kunt vinden op internet. Moet je goed zoeken. Dinant Woesthof en Legendary Lane. finally still heeft deze fantastische plaat gemaakt. Legendary Lane. Dit is Billy Joel. Tenminste. Ja. Billy Joel, you're only human. comes along. Je bent slechts menselijk. <laughs> ja, niets menselijks is ons vreemd hoor. Mocht u verzoekjes hebben jongens, gewoon even sturen naar Facebook. www.facebook.com eh, Schuine-streep Zandvoort Lunch. En dan eh, zien we het altijd. Ja, dat is altijd leuk natuurlijk om dat te doen. Hè? En heb je een beetje invloed op het programma en zo. Dat is, dat is leuk hoor. heb je inspraak. Dat wil iedereen toch zo graag? Ja, dat wil iedereen gewoon zo graag. Dit is ILO Live. Ja. Strange Kind of Woman. searching, searching. c'était la dernière. Tu peux croire que c'est qu'une crise, mate une dernière fois mon derrière. Il est à côté de mes valises, tu diras au revoir à ta mère. Elle qui t'idéalise, tu ne vois même pas tout ce que tu perds. Avec une autre, ce serait pire. Quoi, toi aussi, tu veux finir maintenant C'est le monde à l'envers, moi je le disais pour te faire réagir seulement. Toi, tu pensais. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain rêve. Facile à dire, je suis gnangnan Et que j'aime trop les blablabla Mais non, non, non, c'est important que t'appelles les ragnagnas, tu sais, la vie c'est des enfants. Et comme toujours, c'est pas le bon moment. Ah oui, pour les faire, là tu es présent. Et pour les élever, y des absents. Lorsque je ne serai plus belle, ou du moins au naturel. Arrête, je sais que tu mens. Il n'y a que Kate Moss qui est éternelle. Mon ou belle, c'est jamais bon. Bête ou belle, c'est jamais bon. Belle ou moi, c'est jamais bon. Moi ou elle, c'est jamais bon. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain rêve. et y en a marre. Tous les mêmes, tous les mêmes, tous les mêmes, et y en a marre. Tous les mêmes, tous les mêmes, tous les mêmes. Dat is de Stroma. De nummer heet eh, Toulemem. Ja. dat was hem dan. Toulemem ja, even geduld. Ja, we gaan even wat anders doen. Hoppa, we beginnen nu. ZFM, Westkust, weerbericht. Vandaag schijnt geregeld de zon, maar er zijn ook wolkenvelden. Het blijft droog en er waait een krachtige zuidelijke wind. Met die wind wordt opnieuw zeer zachte lucht aangevoerd. De temperatuur kan oplopen naar waarden tussen de 11 en lokaal zelfs 13 graden. Dus echt een beetje lente. Maandagavond en dinsdagnacht neemt de bewolking toe, maar het blijft vooralsnog wel droog. De zuidelijke wind is nog steeds duidelijk aanwezig en de temperatuur daalt naar 7 graden. Dinsdag ziet het weerbeeld er heel anders uit. De bewolking overheerst en vooral later op de dag komt het tot buien. De zuid- tot zuidwestelijke wind trekt aan tot hard aan zee... en daarbij stijgt de temperatuur naar 10 tot 12 graden. Dinsdagavond en woensdagnacht zijn er flinke opklaringen... maar vooral in de nacht neemt de kans op buien weer toe. De wind waait uit het zuidwesten en is krachtig... en de temperatuur zakt naar een graad of 5. Woensdag zijn er flinke perioden met zon... maar hier en daar kan nog een buitje passeren.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 Uh... <laughs> van Kennemerland, ja. ZFM Zandvoort op de 106.9. hey, alweer Billy Joel. Ja, ja, die had ik er staan. Ja, toen kwam er een verzoekje voor een andere. Maar uh, ik ga deze drie uithalen, want ik vind hem veel te mooi. Hier is Billy Joel en Leningrad. Victor was born in the spring of 44 and never saw his father anymore. A child of sacrifice, a child of war, another son. was life in some red army town, served out his time, became a circus clown. The greatest happiness he'd ever found was making Russian children glad, and children lived in Leningrad. En eh, dat heet tegenwoordig weer, eh, heeft tegenwoordig weer zijn oude naam terug. Hè? Dat is Stalingrad. Of eh, nee, wat zeg ik nou weer voor onzin? De Sint-Petersburg natuurlijk. Wat is dat weer voor onzin hier? Dat is uit de kamerjas. Ik kan je niet maken. Nee, Leningrad, dat heet tegenwoordig gewoon weer Sint-Petersburg. En dat liedje komt uit de tijd van de perestroika. Want Billy Joel was een van de eerste westerse artiesten... die toen de tijd onder het, toen Gorbachev alweer onder het bewind was, of aan de regering was, in Rusland mocht optreden. En hij heeft onder andere dus opgetreden in Leningrad. En het leuke verhaal is dat, eh, dat hij uh, eigenlijk Paul McCartney eh, een beetje heeft afgetroefd. Want hij was de eerste die in Rusland Back in the USSR speelde. <laughs> ja, hij, was de eerste. Dus, dus heeft, hij dat, eh, heeft hij Paul een beetje afgetroefd toen. Maar goed, Paul heeft het later nog dunnetjes overgedaan. Die gaf ook een concert op het Rode Plein in, eh, in Moskou. Eh, en, daar speelde hij het ook. Natuurlijk. Maar goed, de USSR bestaat al lang niet meer. En wat ik me nou ook afvraag, misschien weet u dat. Hè, misschien weet u dat, want dan zit ik me even af te vragen. We hadden ook, behalve Leningrad, hadden we ook Stalingrad. Maar hoe heet dat nou tegenwoordig? Dat ben ik kwijt. Dat weet ik niet meer. Dus als iemand dat weet, ik, ik verkeer in martelende onzekerheid over die, over die vraag. <laughs> Ja, Stalingrad. Nou, oké. Okay. Billy Joel dus. En Leningrad. Prachtig nummer, overigens. Dat wel. En we gaan verder met... Die Everly Brothers. Ja. En I kissed her. Never felt like this until I kissed you. How did I exist until I kissed you? Never had you on my mind. Now you're there all the time. what I missed until I kissed you. Ah, I kissed you. Oh yeah, things have really changed since I kissed you. the same now that I kissed you. Oh yeah, mm, you got a way about you. Now I can't live without you. Never knew what I missed until I kissed you. Uh, uh-huh, I kissed you. Oh yeah. ook nog eens overgedaan is, eh, dunnetjes overgedaan is door onze Nederlandse Blue Diamonds. Maar dit was de originele versie van eh, The Everly Brothers. Then ik. Uh, eh, ja. Nou ja, oké. Then I Kissed You, ja. En is Mumford and Sons. I Will Wait. Laatste plaat voor het nieuws. like a stone, and I fell heavy into your arms. These days of darkness, wish we'd known, will blow away. oh was strong and used my head alongside my heart. So tame my flesh and fix my eyes. I tethered my weet ik niet. Ja. Nou, nog even een klein fluitje hiervan. Want we gaan naar het nieuws en het weer. Oh ja, het was Volgokraat. Weten we dat ook weer? Ja, Stalingrad heet nu Volgokraat. Ja. en melden ons persoonlijk om dat even te vertellen. Nou, we gaan naar het nieuws en het weer.